9 uur. Dit is Rachid Finch Journaal. Directeur Teulings van het Centraal Planbureau vindt dat het kabinet niet verder moet bezuinigen. In een opinieartikel in de Financial Times schrijft hij dat de belangrijkste reden is dat verdere bezuinigingen de recessie zouden kunnen verergeren. Daarnaast zijn bezuinigingen volgens hem niet de handigste methode om gaten te dichten. Het effectiefst is volgens hem om bestaande belastingen te verhogen. Teulings doet zijn oproep samen met de directeur van een Brusselse denktank. Werknemers uit Midden- en Oost-Europa die in Nederland werken moeten volgens Nederlandse wetgeving worden betaald. Dat zei minister Kamp op een bijeenkomst van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de ZLTO. Hij lichtte daar zijn maatregelen toe die uitbuiting van Oost-Europeanen moeten voorkomen. Zo komen er boetes tot 24.000 euro en kan een bedrijf zelfs worden gesloten. Verder wil Kamp een eind maken aan constructies waarbij Oost-Europeanen loon krijgen op het niveau van het land van herkomst. Voor het eerst sinds de val van president Mubarak heeft Israël weer een ambassadeur in Egypte. Vertegenwoordiger werd in Cairo verwelkomd met een speciale ceremonie. Israël hoopt dat de banden met Egypte blijven zoals ze voor Mubarak's vertrek waren. Mubarak hield tevreden met Israël in stand. Het is onduidelijk in hoeverre het nieuwe bewind dat ook zal doen. De moslimbroederschap, een van de grootste politieke partijen in Egypte, heeft zich geregeld kritisch uitgelaten over het vredesverdrag uit 1979 tussen Israël en Egypte. Opnieuw is een schip van rederij Costa Cruises in de problemen gekomen. Op het cruiseschip Costa Allegra heeft korte tijd brand gewoed. Het schip ligt nu voor de kust van de Seychelles in de Indische Oceaan. Volgens de rederij ontstond de brand in een generator van het 43 jaar oude schip. Er zou geen gevaar zijn geweest voor de opvarenden. Op het schip zijn ruim duizend opvarenden. Er zijn reddingsschepen onderweg naar de Costa Allegra. Komen naar verwachting morgenmiddag aan. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Verder nevelig, lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen vooral in de ochtend nog kans op motregen. Smiddags weer droog. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOE. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er vinden wel snelheidscontrole plaats op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. En op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt.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 建造。 Señor me? me? Is it me? drummer, drummer, drums, mums, the oh. Pope. Bochums, the Pope. Oh. On baseline, it, no. On baseline, Martina Nanny's come. On baseline, it, no. On baseline, I'll it, no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 También el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 internet. www.zfmzandvoort.nl Africa kann man drop me am Matthäus. Er war ein Superstar, er war ein populär, er so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles lief. Wer kann man drop me Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus,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 were having no fun But you're not okay Telling me you miss my face I remember when you would say you hate my way you walk A contact sport Let the neighbors talk Deeply I'm your Superman I'll explain You're my lowest lane Oh my love I can't make head nor tail of Spanish eyes Sierra smile Legs that go on for miles and miles Oh, see those legs, man sail